volleybal is gewonnen door Brazilië. Cuba werd met 3-0 verslagen. Voor de Brazilianen was het de derde wereldtitel op rij. Dat is een evenaring van de prestatie van Italië. Dat land werd in de jaren 90 drie keer achter elkaar wereldkampioen volleybal.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 De partij won 27% van de stemmen, bijna een verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen. De FPE voerde vooral campagne tegen de immigratie van moslims en voor een verbod op de bouw van nieuwe moskeeën. De FPE is nu weer terug op het kiezersaandeel van eind jaren 90. Alle gevestigde partijen verloren in Wenen. De Sociaaldemocraten raakten voor het eerst in 14 jaar hun absolute meerderheid kwijt in het regionale parlement. De Franse voetbalclub Marseille overweegt juridische stappen tegen Nigel de Jong. Begin deze maand brak de Jong met een harde tackle het been van Hatem Ben Arfa, een Franse voetballer die door Marseille was uitgeleend aan een Engelse club. Marseille-voorzitter Jean-Claude Darcher zei op de Franse televisie dat advocaten een aanklacht tegen de Jong voorbereiden. Hij zei ook dat de spelers die zware overtredingen begaan wat hem betreft van de Europese velden verbannen moeten worden. De Jong heeft al veel kritiek te verduren gehad vanwege de harde tackle. Zo is hij door bondscoach Van Marwijk voor twee interlands uit de oranje selectie gezet. De politie heeft in het Drentse Tiende Veen vier jonge mannen aangehouden voor het bedreigen en mishandelen van ambulancepersoneel en agenten. Dat gebeurde na een ongeluk waarbij één auto betrokken was. Toen hulpverleners de lichtgewonde bestuurder van 19 wilden helpen, duwde een van zijn drie aanwezige vrienden een ambulancemedewerkster hardhandig tegen de auto aan. Vervolgens kwamen de drie vrienden en ook het slachtoffer zelf zwaaiend met een ringsleutel en een zaklantaarn op de agenten af.